Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De nabestaanden van een van de doodgeschoten overvallers in Deurne... willen de juweliersvrouw alsnog laten vervolgen. Dat zegt de advocaat van de familie. Hij wil dat het gerechtshof ervoor zorgt dat justitie de vrouw vervolgt. Eind maart schoot de juweliersvrouw twee overvallers dood. Het OM wil haar niet vervolgen omdat er sprake was van noodweer. Zweden is het eerste EU-lid dat de Palestijnse staat erkent. Premier Leuven van de nieuwe centrum-linkse regering zei dat in zijn inaugurele reden. Volgens hem kan het conflict tussen Israël en de Palestijnen alleen worden opgelost met een twee-staten-oplossing. In Duitsland is een tweede ebola-patiënt aangekomen voor behandeling. Het is een arts uit Oeganda. Hij ligt in Frankfurt in quarantaine. De man werkte voor een hulporganisatie en begeleidde ebola-patiënten in Sierra Leone. Eerder werd in Hamburg een hulpverlener met ebola opgenomen. Hij wordt waarschijnlijk binnenkort ontslagen uit het ziekenhuis. Geert Wilders gaat aangifte doen tegen de Nederlandse jihadist Sjaam vanwege dreigtweets. De Syriëganger noemt de PVV-leider op Twitter een misdadiger en een nationalistische volkswolf. Sjaam schrijft verder dat Wilders in handen moet komen van de Mujahedin... Wilders zegt in een reactie dat hij nooit zal wijken voor dreigementen. Sjaam kwam vorige week ook al in het nieuws toen hij op Facebook opriep om een stevige daad tegen de Nederlandse overheid te verrichten. Een Amsterdamse taxichauffeur heeft een passagier knock-out geslagen. Het gebeurde in juli al, maar de chauffeur is nog steeds niet gevonden. De man zei dat hij de klant voor 50 euro naar Lelystad kon brengen, maar vroeg bij aankomst 185 euro. Toen de passagier wegliep om geld te halen werd de chauffeur agressief en sloeg hij de man naar de grond. Het weer, veel zon, maximaal 22 graden. Morgen begint ook zonnig, s'avonds vanuit het westen regen. Zondag minder regen en een stuk frisser. Dit, was... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen de knooppunt Watergaasmeer en Muiden 5 kilometer. Dat was een ongeluk, alle rijstroken zijn weer open. A1 richting Amsterdam bij Muiderslot 5 kilometer. A2 Utrecht en Bos bij Knopendel 3. Op de A16 Rotterdam richting Breda bij Randweg Dordrecht ook 3 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda voor het knooppunt plein 4. Verderop bij Moordrecht 3 kilometer.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 was rhythm that created us. I was running, we collided. Christmas be picture in the darkness of my world. Just tell me what to do. I'll fall right into you. Going under cause the spell. 21. prophet on the street.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 Feeling stupid for all the time that I gave you. I wanted all or nothing for us. Ain't no place in between. Might, might be me believing what you say that you never mean. Like it'll last forever, but now forever ain't as long. If it wasn't for you, I wouldn't be stuck singing this song. You were different from my last, but now you got a mirror. And as it all plays out, I see it couldn't be clearer now. Same from me l- l- love you until it hurts. Just to get you, I'm doing whatever works. You ain't never met nobody that'll do you how I do you. That'll bring you to your knees. Praise Jesus, hallelujah. Will make you beg for it, plead for it, till you feel like you breathe for it, till you do any and everything for it. I want you to fiend for it, wake up and dream for it, till it's got you gasping forever and you lean for it, till they have a case, gonna check on your mind and it's yours and you want it, I want it. Promise I need that. Till I'm everywhere that you be at, I can't fall back or quick. Cause this is a fatal attraction, so I take it all or I don't want shit. You used to be thirsty for me. you nothing i can wash out the pain. And I know I'm slipping all these demons away. But your ghost, the ghost of you, it keeps me. Arr... Breakdown. Nummer 15. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out.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 Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más.